Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Twitter zijn door medewerkers van Chinese staatsmedia... nieuwe beelden online gezet van Peng Shuai. De tennister is al weken niet meer in het openbaar verschenen... sinds ze online een oud vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. Op de nieuwe beelden is Peng te zien bij een tennistoernooi in Peking. Ze signeert onder meer ballen en poseert met jeugdspelers, maar zegt verder niets. Een vrouwentennisbond WTA zegt dat de nieuwe filmpjes onvoldoende bewijs zijn dat Peng veilig is... en overweegt nog altijd om geen toernooien meer te spelen in China... zolang er geen duidelijkheid is over haar situatie. De luchthaven van La Palma is weer gesloten vanwege de toename van de hoeveelheid vulkaanas boven het eiland. Zeker 20 binnenlandse vluchten zijn geannuleerd. Hoe lang het vliegveld gesloten blijft is nog niet bekend. Luchthavens op de andere Canarische eilanden blijven wel gewoon open. Op de luchthaven van Atlanta in Amerika is per ongeluk een vuurwapen afgegaan... tijdens een veiligheidscheckpoint bij een van de terminals. Daarna brak er paniek uit en doken mensen op de grond of gingen er vandoor. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Een Amerikaanse politie onderzoekt wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Atlanta. En er is vaak nog een groot verschil tussen de kassabon en de prijzen op kaartjes in de winkel. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van de Consumentenbond. Vooral bij Albert Heijn en Jumbo gaat het vaak fout in het nadeel van de klant. Alleen bij een Aldi kregen testshoppers een keer een bon waarop wel alles klopte. Het weer nog te trekken buien over het land. Vanuit het noordwesten breekt later vandaag de zon af en toe door. Lokaal kan nog wat regen vallen. Het wordt een graad of 10, maar smiddags koelt het al langzaam af. S'nachts dan kans op vorst aan de grond. Maandag vrij, zonnig en ook droog.